Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermiste jongen uit Amsterdam-Osdorp. Pedro Ates van 9 jaar ging gisterochtend om 8 uur op zijn fiets naar school, maar kwam daar nooit aan. Pedro droeg bij zijn verdwijning een blauw jek, een spijkerbroek en blauwe schoenen. Hij reed op een blauwe gazellenfiets. De politie roept mensen die informatie hebben over Pedro op om te bellen naar 0800 6070. In een Duits natuurgebied, net over de grens bij Enschede, woedt een grote brand. Zeker drie vierkante kilometer veen is in de as gelegd. De honderden brandweerlieden hebben de grootste moeite om het vuur in het Gildehauser Ven te bereiken. Door het drassige terrein blijven brandweerwagens steken. Slangen, pompen en ander materieel moeten te voet worden aangevoerd. En er is ook onvoldoende bluswater. De oorzaak van de brand in het Duitse natuurgebied is nog onbekend. PvdA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Soest, Osman Soena, weigert terug te treden. Hij legt het verzoek van de partijleiding naast zich neer. Soena wordt verdacht van het ronselen van stemmen. Vorige week was in Pauwnieuws te zien hoe hij moskeegangers benaderde die woensdag niet gaan stemmen. Hij probeerde hen over te halen hun stemkaart af te staan. Justitie onderzoekt of Soena moet worden vervolgd. PvdA-leider Samsom en voorzitter Spekman hebben Soena onder druk gezet om zijn functie neer te leggen, maar die is dat niet van plan. PvdA ja, top heeft nu aangekondigd Suna te gaan terugfluiten. Een Amerikaanse computerhacker die jonge vrouwen afperste is in Californië veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De student van 20 bekende dat hij zeker twaalf meisjes begluurde. Hij hackte de webcam van zijn slachtoffers en nam naaktfoto's van hen. En hij dreigde de beelden te verspreiden via sociale media als ze hem niet meer beelden sturen.